Hey, Alisa, was gebeurd, Sas. was gebeurd, Willem Birds opgepleurd. Ik weet het ook niet Ik was vijf en jij was zes, ik greep toen al naar de fles. Het begon tijdens de biologieles, toen rook ik die jeneverbes. Bang, bang, ik schoot je neer. Bang, bang, en nog een keer. Bang, bang, au, wat deed dat zeer. Bang, bang, ja, ik schoot je neer. Neer, neer, neer. ik Je schoot je mijn rek, Ging je uitkijken en dat ik... Neer, neer, neer, neer, neer. Nog een keer. Neer. Ik schoot je neer. Neer, neer. Ik wil niet meer. Ik heb Neer. Panda beer, teddy beer gasten weer, een jachtgeweer.